altijd ontkend dat ze betrokken was bij terroristische activiteiten. De nu 40-jarige Amerikaanse wordt binnen 24 uur vervroegd vrijgelaten. Ze moet van de rechter voorlopig wel in Peru blijven. Het weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het zuiden van het land en 3 graden in het noorden.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 Natuurlijk zullen sommige groepen iets van die bezuinigingen merken kende Balkenende gisteravond in een debat tussen de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen. In eerdere debatten zei Balkenende dat de koopkracht bij het CDA niet daalt. ChristenUnie-lijsttrekker Rauwvoet en SGP-voorman Van der Staaij uiten felle kritiek op het CDA... omdat de christendemocraten een breekpunt hebben gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Volgens Rauwvoet had het CDA beter een breekpunt kunnen maken van de vrijheid van onderwijs. SGP-fractieleider Van der Staaij verweet het CDA en de ChristenUnie dat ze als regeringspartijen geen strengere wetgeving hebben doorgevoerd op het gebied van euthanasie en abortus. In de strijd tegen illegale immigratie stuurt president Obama 1200 leden van de Nationale Garde naar de grens met Mexico. Ze moeten de plaatselijke autoriteiten gaan helpen met het bewaken van de grens, de drugsmokkel bestrijden en voorkomen dat het drugsgeweld uit Mexico naar de Verenigde Staten overslaat. Obama vraagt de Senaat ook om 500 miljoen dollar om de militairen middelen te geven om de grens te bewaken. De zuidelijke staten hadden Washington om steun gevraagd. Jaarlijks komen duizenden illegale Mexicanen de grens over op zoek naar een beter bestaan in de Verenigde Staten. President Obama gaat vrijdag naar het kustgebied van Louisiana, waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Het wordt zijn tweede bezoek aan het gebied sinds de explosie op het olieplatform van BP meer dan een maand geleden. Sindsdien stromen er elke dag miljoenen liters olie in zee. Komende dag wil BP een nieuwe poging doen om het lek op de bodem van de zee af te sluiten. Het weer vannacht in het zuiden wolkenvelden bij 6.